Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Op steden is de kans op een ongeluk met dodelijke afloop groter dan op wegen met een lagere maximumsnelheid. Dat blijkt uit een analyse door de Volkskrant van door de politie geregistreerde ongelukken. Op wegen met een 130-limiet vielen vorig jaar bij 10% van de ongelukken met lichamelijk letsel één of meer doden. Op 120 wegen was dat 7,5% en bij een limiet van 100 daalde dat naar minder dan 2%. Volgens de Volkskrant wordt hiermee voor het eerst met cijfers de stelling van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderbouwd dat ongelukken bij hogere snelheden leiden tot ernstige letsel. De auto waarin in maart in amsterdam Zuidoosten een onthoofd lichaam werd gevonden... was een observatieauto van de recherche, dat meldt de Telegraaf. Bleek het lichaam te zijn van Nabil Amjeb. Zijn hoofd werd een dag later neergelegd voor een shisha-bar aan de Amstelveense weg. De politie houdt er volgens de krant rekening mee dat criminelen de rechercheauto opzettelijk hebben gebruikt als provocatie. Vrouwelijke managers hebben vaker burn-out klachten dan hun mannelijke collega's. 14% van de vrouwen zegt compleet uitgeput te zijn door het werk. Bij mannelijke managers is dat 10%, staat in een onderzoek van het CBS en TNO. Volgens het CBS is het verschil opvallend. Bij andere beroepsgroepen liggen vrouwen en mannen minder ver uit elkaar. Twee verpleeghuizen zijn het er niet mee eens dat ze onder verscherpt toezicht komen te staan. De inspectie voor de gezondheidszorg maakte gisteravond de namen bekend van elf instellingen die onder de maat functioneren. Het oordeel van de inspectie is gebaseerd op gegevens uit maart. En volgens IJsselheem in Overijssel en Zorggroep Groningen is die informatie niet meer actueel. De instellingen zeggen dat ze inmiddels een betere beoordeling hebben. Het weer wolkenvelden. Lokaal kan een bui vallen, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf morgen meer zon en de temperatuur loopt op tot plaatselijk 27 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 5 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 6 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden 7 kilometer. En verderop staat het helemaal vast tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oude Rijn 13 kilometer daar. Er ligt olie op de weg, de rechte rijstrook is voorlopig dicht. Vanaf de andere kant zijn de problemen nog veel groter bij Utrecht... Vanuit uit Arnhem naar Utrecht op de A12. Tussen Venendaal en Driebergen is de vertraging inmiddels opgelopen naar anderhalf uur. Het is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. Beter is het om om te rijden via Barneveld over de A30.